De uitspraak staat in een boek waarin gesprekken met Leonaar zijn gebundeld. Sommige parlementsleden vragen zich af of baby's die aids krijgen via de moeder... ook vallen onder de gerechtigheid van de aartsbisschop. Anderen vinden dat de katholieke kerk door haar verzet tegen het gebruik van condooms... op het vlak van aids zelf een verantwoordelijkheid draagt. En vanuit christendemocratisch hoek wordt erop gewezen dat Jezus het begrip rechtvaardige ziekte niet kende. In India is met een feestelijke ceremonie een eind gekomen aan de gemene bestspelen. Die begonnen elf dagen geleden te midden van controverse. Zo was er een loopbrug ingestort en waren de atletendorpen volgens velen te smerig om in te wonen. Sommige sporters zegden daarom af. Tijdens de spelen werden nog enkele zwemmers ziek en waren er problemen met de kaartverkoop. Maar in de loop van het evenement groeide het enthousiasme, ook al omdat de Indiaanse atleten beter presteerden dan ooit met een tweede plaats in het medailleklassement en de angst voor aanslagen werd niet bewaarheid. De voorzitter van de gemene bestspeler sprak na afloop dan ook van een succes. Veel landen krijgen binnenkort een betalingsherinnering van de Verenigde Naties in de bus. Met nog 2,5 maand te gaan tot het eind van het jaar hebben nog maar 13 van de 192 lidstaten hun contributie betaald. Daarmee is de betalingsachterstand opgelopen tot ruim 4 miljard dollar. Zo maakte onderstaatssecretaris.